Dielke Teertstra met het NOS-journaal. De agent die in augustus in Ferguson een ongewapende zwarte man doodschoot... verlaat de politie. Darren Wilson zat al thuis, maar hij stapt nu dus ook officieel op. Het schietincident leidde in Ferguson tot felle protesten. Met name van zwarte mensen die vinden dat de overwegend blanke politie... te snel naar de wapens grijpt. Wilson zelf houdt vol dat hij een schoon geweten heeft. Hij wordt niet vervolgd. In Cairo zijn bij rellen op het Tahrirplein een dode en negen gewonden gevallen. Duizenden Egyptenaren waren de straat op gegaan toen bekend werd dat oud-president Mubarak niet meer wordt vervolgd voor de dood van honderden demonstranten in 2011. De politie zette traangas en rubberkogels in. Er werden 29 mensen opgepakt. Cabaretduo Olden Osborne heeft het festival Kameretten gewonnen. De jury noemt Lise van Olden en Victoria Osborne een heel eigen en veelbelovend nieuw damesduo. De publieksprijs en de persoonlijkheidsprijs gingen naar Kiki Schippers. Kameretten is het grootste en oudste cabaretfestival van Nederland. Eerdere winnaars waren onder andere Hans Steeuwen en Theo Maassen. Een van de deelnemers aan de Volvo Ocean Race heeft schipbreuk geleden. Deze schip Vestas Wind voor in de buurt van Mauritius op een, op een rif en sloeg lek. Beide roeren zijn kapot. De negen bemanningsleden konden zichzelf met reddingsvlotten in veiligheid brengen. Na een paar uur werden ze opgepikt door de kustwacht en naar een eiland in de buurt gebracht. Niemand is gewond. De Vestas Wind heeft een Nederlandse navigator, Wouter Verbraak. Het weer, het is op de meeste plaatsen helder. Landinwaarts kan het licht vriezen en daar is ook kans op een mistbank.